La la la la la la Gewoon een man en hij had een hele goede baan. Maar s'avonds als hij thuis kwam, trok hij dameskleren aan. Toen men erachter kwam, toen was het plotseling gedaan. Zijn vrouw ging van hem weg en het kostte hem zijn baan. Hij is een transseksueel. Hij werkt in een bordel. Van morgens negen tot vijf is hij een on Het is buiten kijf, hij is een ongebouwd weg. Nu werkt hij in een club met mooie dames om zich heen. Hij is wel niet de mooiste en hij wordt nooit nummer 1. Maar als er dan een klant komt die zegt jij bevalt me wel, dan rent hij snel naar boven, want dan zingt het hele stijl. Hij is een transseksueel. Hij werkt in een bordeel. Van morgens negen tot vijf is hij een ongebouwd. De jongens, gaan Hij is een transseksueel. Hij werkt hier een bordeel. Van morgens negen tot vijf is hij een on. sudden